Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Israël en Hamas en Egypte. Volgens de Egyptische staatstelevisie gaat het rond deze tijd in. De Israëlische blokkade van de Gazastrook zou ook worden versoepeld. Israël heeft het akkoord nog niet bevestigd. Het vorige bestand eindigde een week geleden... waarna beide partijen elkaar weer bestookten met raketten. Ouders met een laag inkomen krijgen volgend jaar iets meer kindgebonden budget. De extra bijdrage in de kosten voor minderjarige kinderen is volgens Haagse bronnen afgesproken in het begrotingsoverleg tussen het kabinet, de coalitie en de drie oppositiepartijen. Het wordt betaald uit de extra half miljard euro die is uitgetrokken voor lastenverlichting. Ouderen op een wachtlijst voor een tehuis moeten goed uitzoeken hoe ze geregistreerd staan. Dat adviseert Ouderenbond AMBO. Naar aanleiding van het bericht dat ruim 10.000 mensen met recht op zorg op de wachtlijst staan voor een tehuis. Dat zal onder meer komen doordat de ouderen met een verkeerde status op de lijst staan. Waardoor ze niet meteen in aanmerking komen voor plaatsing. Een misbruiksschandaal in de Britse stad Rotherham blijkt veel groter dan tot nu toe naar buiten was gekomen. Een onderzoekscommissie heeft vastgesteld dat zeker 1400 kinderen zijn mishandeld of verkracht. De leider van het onderzoek zegt dat het stadsbestuur, ambtenaren en de politie gezamenlijk hebben gefaald. Hij ontdekte ook dat het overgrote deel van de daders uit de Pakistanse gemeenschap komt. Op de Wereldruiterspelen in Frankrijk heeft de Nederlandse dressuurploeg brons gehaald. Adelinde Cornelissen, Edward Gal, Diederik van Silfhout en Hans-Peter Minderhout eindigden achter Duitsland en Groot-Brittannië. Bij de vorige editie haalde Nederland nog goud. Het weer nog. De regen trekt langzaam naar het zuidoosten weg. Vanuit het noorden breekt de zon meer door. Het is tussen de 16 en 19 graden. Morgen droog, veel zon en zo'n 21 graden. De dagen daarna iets warmer, maar wel weer kans op regen. Dit was Dit is Wijnand bij de ANWB. De files van de avondspits lossen nu vrij snel op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat nog 2 kilometer bij de afrit Geldermalsen. A9 Diemen richting Amstelveen bij Oudekerk aan de Amstel ook 2. A10 Zuid richting Den Haag bij De 3.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 ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit.